Citydijkers met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen... vindt dat de koning belasting moet gaan betalen. Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma's. In de grondwet staat nu dat de koning over zijn inkomen, erfenissen en schenkingen... geen belasting hoeft te betalen. Om dat te wijzigen is een tweederde meerderheid nodig in de Tweede Kamer. En op basis van peilingen is dat na de verkiezingen mogelijk linkse partijen willen al langer dat de koning belasting betaalt. Alleen de VVD, CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen. Israël is nog altijd bezig met de voorbereiding van een grondoffensief in de Gazastrook. zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij zei niet wanneer dat offensief zal beginnen. Amerikaanse media melden eerder dat het offensief op verzoek van de VS zou zijn uitgesteld... maar op die berichten ging Netanyahu niet in. Netanyahu zei verder dat hij verantwoording gaat afleggen over de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober. Het zou de eerste keer zijn dat de premier ingaat op de vraag in hoeverre hij verantwoordelijkheid draagt voor de fouten die zijn gemaakt in de aanloop naar de terreuraanslagen. Duitsland wil afgewezen asielzoekers makkelijker kunnen uitzetten. In de eerste helft van dit jaar kwamen al ruim 250.000 mensen naar Duitsland. Dat is een toename van 70% ten opzichte van vorig jaar. De Bondsdag moet nog wel stemmen over de asiel aangescherpte maatregelen. Vier spelers van voetbalclub Telstar uit Velzen-Zuid willen niet in een shirt met regenboogmotief spelen, meldt NH Nieuws. Waarom ze het shirt niet willen dragen is niet duidelijk. De club zegt hun keuze wel te respecteren. De overige spelers van Telstar dragen wel het regenboogshirt. Dat is vrijdag in de wedstrijd tegen Top Os. Het weer in het noordoosten nog enkele buien. Verder is het op de meeste plekken droog en het is een graad of 8. Morgen is het bewolkt met in de ochtend plaatselijk mist.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 And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through. sing in the music of the brain. Ik ruik het bederf.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 Als ik nu stop, valt er niets te betreuren. Want ik ben to be. of the fisherman's wife never tires of waiting around. one armed bended behind a dirty window keeps on flirting with no one about. Leaning back, the outdoor chairs are gay.